Michel Koenen met het NOS-journaal. In de rij in Amsterdam is het erg onrustig rond de stembusgang voor de Turkse verkiezingen. Om het sluiten van het stembureau brak in het congrescentrum een grote vechtpartij uit. Op beeld op sociale media is te zien dat mensen met stoelen gooien. Er is veel politie en er vliegt ook een politiehelikopter rond. En ook zijn er meerdere ambulances naar de rij gekomen. Turkse staatsburgers die konden daar hun stem uitbrengen voor de presidentsverkiezingen in dat land. In de Amerikaanse staat Texas is een automobilist ingereden op een groep mensen... vlakbij een opvangplaats voor migranten. Daarbij zijn zeker zeven doden gevallen, zes mensen raakten gewond. De bestuurder van de auto is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een ongeluk of van opzet. Er zijn opnieuw zorgen over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. Experts van atoomagentschap IAEA e horen op het terrein van de centrale veel beschietingen... en zeggen dat de situatie voor het Oekraïense personeel steeds stressvoller en uitdagender wordt. De politie in Duitsland heeft twee Nederlanders opgepakt voor een plofkraak gisteren in de stad Homburg. De verdachten die gingen er vandoor met 150.000 euro. En vanwege de kracht van de explosie worden ze ook verdacht van poging tot doodslag. De twee Nederlandse mannen zijn 25 en 27. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. En onweer en regen hebben in delen van het land voor flink wat overlast gezorgd... omdat er plaatselijk heel veel regen in korte tijd viel... had het KNMI code geel afgegeven. In Eindhoven kon het water op sommige plekken niet weg. Verschillende straten en viaducten liepen onder. In De Klomp bij Veenendaal kwam een auto vast te zitten onder een spoortunnel. Het weer nog, de laatste regen- en onweersbuien die trekken weg. Het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. In het midden en het westen kan nog wat mist ontstaan.